Dit is Martijn Nijhuis met het NOS-journaal. In de Martinikerk in Groningen is de agent herdacht die vorige week in Buffalo werd doodgeschoten. Meer dan duizend politiemensen vormden een honderden meters lange erehaag langs de route van de rouwstoet. Het was onder meer een toespraak van minister Opstelten. Hij beëdigde de agent begin jaren 80 toen hij nog burgemeester was. In Alphen aan de Rijn zijn vanmiddag de doden herdacht van de schietpartij van anderhalve week geleden. De burgemeester las de namen van de slachtoffers voor Daarna werd een minuut stilte in acht genomen. Bij de herdenking waren ook premier Rutte, koningin Beatrix en prins Willem-Alexander. Italië stuurt tien militaire adviseurs naar Libië. Ze gaan de opstandelingen met raad en daad terzijde staan. Eerder vandaag hadden Frankrijk en Groot-Brittannië al besloten om adviseurs te sturen. De westerse militaire adviseurs gaan de opstandelingen in de stad Benghazi adviseren over het beschermen van burgers en het organiseren van hun verdediging. Morgenochtend om 6 uur gaat de Vlakertunnel bij het Zeeuwse eerste keer weer helemaal open. In november vorig jaar bleek dat de tunnel op de A58 door verschillende oorzaken ernstig was beschadigd. Daardoor was het wegdek zo'n 10 centimeter omhoog gekomen. Door de herstelwerkzaamheden was er vaak maar één tunnelbuis beschikbaar. De brandweer geeft vanwege de droogte de code oranje af voor sommige delen van het land. Het gaat om delen van Utrecht, Gelderland, IJsseland en Twente. De brandweer gaat daar morgen met vliegtuigjes spuren naar mogelijke branden. De wielerklassieker De Waalse Pijl is gewonnen door de Belg Philippe Gilbert. Dat was Gilbert de derde overwinning in een week. Zondag was de Waal ook al de sterkste in de Amstel Gold Race. En vorige week woensdag schreef hij de Brabantse Pijl op zijn naam. Bij de vrouwen werd de Waalse Pijl gewonnen door Marianne Vos. Het weer. Vanavond is het helder. De temperatuur daalt naar een graad of 14. Morgen opnieuw zonnig en droog.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 Maar daar was zoveel ruzie tussen die twee. Nu heeft hij het opgenomen met Alan Jackson. I can hardly bear the sight of lipstick on the cigarettes there in the ashtray. Lying cold the way you left them, at least your lips caress them while you pass. And a lip print on a half-filled cup of coffee that you poured and didn't dream. But at least you thought you wanted me. That's so much more than I can say for you. But what a good year for the roses. Many blooms still linger there. The lawn could stand another mowing. It's funny, I don't even care. When you turned and walked away, and as the door behind you closes, the only thing I know to say. It's been a good year for the full years of marriage It's the first time that you haven't made the bed I guess the reason we're not talking There's so little left to say we haven't said While a million thoughts go running through my mind I find bedroom those familiar sounds of our one baby's crying goes unheard. But what a good year for the roses. Many blooms still linger there. The lawn could stand another mold. Funny, I don't need toen hij het opnam, nam deze George Jones met Tammy Wynette. Toen eh, was het nogal wat ruzie daar in de studio. Maar ik heb begrepen dat het tussen <laughs> Alan Jackson en deze George Jones... een heel stuk vreedzamer eraan toe ging. This is Saturday Night. Chuck Cannon, hij schreef het samen met Jimmy Stewart voor Lone Star. little cash I've been working all week, gonna have me a blast Monday, Tuesday, hump day, Wednesday, Thursday, Friday Take a fall. En regelmatig, dan grijp ik eens terug naar eh, wat oudere country music. Ja, wat is oud, maar eh, wat oudere country music om ze niet helemaal te vergeten. Zo heb ik nu weer een nummer gedraaid uit 1999, Saturday Night.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 Now she'll be wanting me to act like that. He treats that woman like she was a queen. And me, I never miss a football game. Yeah, next to nothing I was looking good. there goes the neighborhood. Would you look, he's working out in the cold stop it. iedereen heeft zo zijn eigen problemen of probleempjes. Keith Harling, hij zegt, there goes the neighborhood. Geschreven en geproduceerd door eh, Rodney Crowell. Geplaatst op de cd Let the, paint, Let the Picture Paint Itself uit 1994. Hij doet het samen met Trisha Yeo. Easy. Rodney Crowell, hij heeft het zelf geschreven dus. En eh, hij voert het uit samen met eh, Tricia Yearwood. Brooks and Dunn, zij hebben My Maria uitgebracht in de albumversion, single maar ook in een remix. Misschien waren ze er toch niet helemaal over tevreden hoor. I've been in this house. Cave en Neil Pressure. Zij schrijven nummers voor Marty Raven. Alhoewel die Marty Raven ook zelf prachtige nummers schrijft. Well, Ik zou willen dat deze man nog eens een keer naar, eh, naar Nederland kwam. Of in ieder geval naar Europa. Ik zou er best een aantal kilometers voor, eh, voor willen reizen. Hè, om eh, Randy Travis nog eens een keer live te kunnen aanschouwen. Dit nummer, ooit geschreven door eh, Mark Knopfler, u weet wel, de voorman van de, de formatie die in de top 40 ook heel veel eh, hits heeft gescoord. En dan heb ik het natuurlijk over de Dire Straits. Deze eh, Randy Travis heeft heel wat cd's opgenomen, heeft ook heel wat duets opgenomen. Onder andere op een avondvullende tekenfilm, The Prince of Egypt, Nashville. Ik heb u al vaker iets over verteld, hè? Toch wil ik u nog een keer een nummer laten horen van diezelfde Randy Travis en Linda Davis. Geschreven door Tim Mancy en Skip Ewing. Make it true. Prachtige film was het ook zo. Ondanks dat het een tekenfilm was. Well, the sun beats down and the sand gets hot Where I break my back hauling endless rock For a man-made God I really don't believe But I shoulder the rope and I bear the strain Wipe the salt from my eyes and ignore the pain Though I know when I fall another whip is coming And when I feel my body going down And there's nothing I Egypt. Hij werd uh, opgenomen, die film. En eh, toen hebben ze wel de stemmetjes op een gegeven moment laten horen... aan diverse schrijvers, maar niet de muziek. Al die schrijvers werden uitgenodigd in een grote zaal... en er werd tegen hun gezegd van... Gaan jullie nu eens op jullie eigen manier muziek schrijven voor deze film? Daar werden mensen uitgenodigd van de blues, van de jazz, van de pop, van de country. En zo kan ik nog wel even doorgaan, want er zaten heel wat eh, schrijvers daar in de zaal. Ze hebben er allemaal hun pen op losgelaten, onder andere Ron Block. En natuurlijk schreef hij dit voor Alison Krauss. my brother got sick, wasn't sure he'd make it. Then he finally pulled through. Hey, God, I want to thank you for my family. They're healthy and they're beautiful. We were going to stop at two. Now there's number three. You have your way feel a thing. Now he's there with you. Hey, God, you know what it's like to lose someone who you truly love. When you gave your son to us, you must have cried then too. samen met Tommy Lee James. Hey God. En bracht het uit in, eh, oeps, in 2009. Dus zo oud is dit nummer nou ook alweer niet. Hè? Dit nummer is wel oud, alleen opnieuw uitgebracht. Hank Williams, hij heeft het geschreven. Terug te vinden op de cd You Win Again van Van Morrison en Linda Gilbert. nummer. Dan zegt de manager, nee, het is te snel, het is te langzaam.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 Nee, laat gewoon het publiek beslissen wat mooi is en wat niet mooi is. Nou, ik hou wel van hele rustige nummers hoor. David Kent en eh, Christy Men. zij schreven het volgende liedje. Blake Shelton plaatsen het op een cd en het heet Austin. She left without leaving a number Said she needed to clear her mind He figured she'd gone back to Austin Cause she talked about it all the time It was almost a year Before she called him up Three rings and an answering machine Is what she got if you're calling back phone fell to the counter She heard, but she couldn't believe What kind of man would hang on that long? What kind of love that must be She waited three days And then she tried again She didn't know what she'd say But she heard. If it's Friday night, I'm 2001 eh, Austin. Eh, allemaal eh, geproduceerd door hemzelf en door Bobby Braddock. Prachtig hoe dat die tekst bij elkaar gevonden is door die David Kent onder andere. En hoe dat het allemaal gespeeld wordt. Die dynamiek die in dat nummer zit. Zo ontzettend mooi. En dat vindt u ook terug in dit nummer. Geschreven door Eliza Schaefer. Just One. Het is een tearjerker. Ik ben het helemaal met u eens. maar let eens op de muziek. Crowd gathered round a school bus, Third Street and Elm. The neighbor man said, officer, I caught it all on film. I watched my little grandson come so close to death. his little lifeless body Schaefer. En eh, mooi hoe dat zij de pijn en het verdriet van een moeder die net haar kind verloren heeft... kan verwoorden in zo'n liedje, in zo'n tekst.